Jobboot met het NOS-journaal. Krap een week voor de verkiezingen twijfelt... Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos Sinoveet. Het aantal zwevers is net zo groot als voor het begin van de verkiezingscampagnes. Alle debatten en campagnes lijken weinig effect te hebben, concludeert het bureau. Volgens Ipsos Sinoveet worden steeds meer mensen aan het twijfelen gebracht... door het grote aantal debatten en mediaoptredens van de politici. De Europese beurzen reageren positief op het nieuws dat de Europese Centrale Bank staatsleningen gaat opkopen van Zuid-Europese landen. De AEX in Amsterdam sloot op bijna 337 punten, het hoogste niveau in ruim een jaar. Ook Frankfurt, Londen en Parijs sloten hoger. Beleggers lijken opgelucht. Bankpresident Draghi zei vanmiddag op een persconferentie dat landen waarvan staatsleningen worden opgekocht zich moeten houden aan de Europese begrotingsregels en strenge hervormingen moeten doorvoeren. De speelfilm Cowboy is de Nederlandse inzending voor de Oscar in de categorie Beste Niet-Engelstalige Film. De jeugdfilm van Boudewijn Kolen en Jolijn Laarman werd gekozen uit 22 aanmeldingen. De film gaat over een jongen van 10 die op een dag stiekem een vogel, een kou, mee naar huis neemt. Cowboy heeft al veel prijzen gewonnen op internationale filmfestivals. Op 15 januari worden de genomineerden voor de Oscars bekend. Eind februari is de uitreiking. Bij een ongeluk met een vluchtelingenboot voor de westkust van Turkije zijn 58 mensen omgekomen. Ten zuiden van de stad Izmir raakte het schip een rots, waarna het water maakte en zonk. De vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, kwamen uit Irak en Syrië. Er zijn zo'n 40 opvarenden gered. Het weer, vanavond vooral in het zuiden opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 10 graden. Morgen in het zuiden zonnige periode, in het noorden wolkenvelden. Het wordt 20 tot 23 graden. In het weekend hogere temperaturen en vooral zondag volop zon. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In het hele land staan 40 files, goed voor 155 kilometer. Files van 5 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knop het Hoevenlaken en Afrit Soest 11 kilometer aan ongeluk. Op de ring Amsterdam de A10 richting de Koentunnel. Er staat 5 kilometer richting Zaanstad. En tussen Slotermeer en Knopen de Nieuwe Meer staat 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Afritberg en Roodrijs en Delft-Noord 7. A15 richting Gorkum komende vanuit Rotterdam tussen Sliedrecht West en Gorkum 10 kilometer. A20 Hoek van Holland in de richting Gouda tussen Knopen plein en Nieuwekerk aan de IJssel 6 kilometer. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook.